Clemens Peters met het NOS Journaal. AXO Nobent te gaan, zorgvuldig en op basis van de feiten genomen. Dat zei president-commissaris Burgmans van AXO vandaag tegen de rechter. Aandeelhouders hadden AXO voor de rechter gesleept... omdat ze vinden dat AXO met de Amerikanen moet gaan praten. Ze willen Burgmans weg hebben, omdat ze hem ervan verdenken... dat hij persoonlijk de deur naar de Amerikanen dichthoudt... en zo de aandeelhouders benadeelt. PPG wil AXO overnemen en heeft daar heel veel geld voor over. AXO zegt dat het in zijn eentje verder wil. De Amerikaanse oud-veiligheidsadviseur Michael Flynn weigert mee te werken aan een onderzoek van de Senaat naar Russische bemoeienis met de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Hij beroept zich op het vijfde amendement van de grondwet. Dat zegt dat niemand tegen zichzelf hoeft te getuigen. Flynn moest in februari opstappen vanwege zijn contacten met Russische functionarissen. En hij is een van de belangrijkste getuigen in het onderzoek van de Senaat naar mogelijke geheime samenwerking tussen het Kremlin en het campagneteam van Donald Trump. Criminelen hebben in Brabant geprobeerd om een pinautomaat te hacken en zo leeg te roven. Op beelden van bewakingscamera's is te zien hoe twee overvallers de inbraak voorbereiden, maar er niet in slagen om de automaat leeg te krijgen. Het hacken van een pinautomaat gebeurt doorgaans door er een gat in te boren en een laptop op de kabels van het besturingssysteem aan te sluiten. Volgens de politie in Brabant komt dit zogeheten jackpotting niet vaak voor in Nederland. In Breda is gisteren een vrouw bevallen in een bus van streekvervoerder Arriva. De buschauffeur van lijn 115 hoorde plotseling een gil en zag in zijn spiegel wat er aan de hand was. Hij zette de bus stil en belde met 112. Nog geen minuut later was de baby al geboren. Passagiers en toegesnelde medewerkers van Arriva hielpen bij de bevalling. Ze wikkelden het jongetje in een sjaal en bonden de navelstreng af met een schoenveter.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 CFM Cinema. Samenstelling presentatie Alco B. En we hebben toch een paar mooie films klaarstaan. Oh, oh, oh, oh. Dans la Maison. Little Man. One from the Heart. The Weeping Meadow. Ex Machina. Un Hero Très Discret. Laten we maar beginnen. Laten we maar beginnen met de film die eh, van de week eh, eh, op de Nederlandse televisie was. Volgens mij de eerste keer. Ik had hem nog niet eerder gezien. Ik had hem wel eens in de bioscoop gezien. Dat is Dans la Maison. Bekend van de aftitelmuziek uit deze programma. Philippe Rombi. Eh, bij deze Frans film van François Ozon. Eh, Dans la Maison. Lyceumleraar Germain leest een scherp opstel van leerling Claude... over het ogenschijnlijk rimpeloos bourgeois gezin van een klasgenootje. <clears throat> Aangemoedigd door zijn mentor continueert de Pygmalion-puber zijn observaties... en wurmt de, eh, zich steeds dieper in het gezin. Zijn speciaal interesse geldt de sensuele moeder Esther... Het is een opwindende bewerking van Juan Maigora's theaterstuk... Eh, koppelt meta-observaties over literatuur en kunst... aan geraffineerd nummer rond het medium film. Tegelijkertijd cultiveert Ozon onverholen cynisch het voyeurisme en de manipulatie. Belezen het theaterdier Lucini piekt als cultuurpessimistische boekenwijsneus met een verborgen agenda. Prachtige film. Eh, eh, ik heb hem gelukkig opgenomen, dus ik kan hem nog een keertje zien. Ik heb hem tijden geleden gezien. Maar dat zijn de films die blijven hangen. En ook de muziek, die is eh, echt zo mooi. Vooral dat thema. Ander nummertje uit de film Claude E. Esther. klank van de sax. Dat is toch prima de luxe. Claude et Esther. Uh, Les Jumelles. genoeg van krijgen. Nou goed, ik bewaar tot het einde van eh, het programma. Dan draaien we altijd eh, dan Dan Amazon van Philip Gombie. Dus dat moeten we dan ook maar doen. Dus nu maar niet meer. Eh, we draaien in dit programma over filmmuziek altijd oude films en nieuwe films. En de nieuwe film van deze keer is Little Man. En daar is de muziek van, moet ik eens even kijken, Little Man. Van wie de muziek eigenlijk is, Little Man. Oh ja, ik zie het al. Ik ga er wat uit draaien, Little Man. De muziek is van Dickon Hinkleve. Ik zal eerst een nummertje draaien, dan iets over de film vertellen. Het nummer heet Skating. Man is een film van Ira Sachs. Eh, even warm en subtiel als hij in Love is Strange... een homostel op leeftijd portretteert... schetst regisseur Sachs in Little Man... de vriendschap tussen de 13-jarige tegenpolen Jake en Tony. Hun samen zijn wordt bedreigd door een conflict tussen hun ouders. Tony's moeder huurt een winkeltje in een pand van Jake's vader... die vindt dat ze meer huur moet betalen. Sachs laat alle personages in hun waarde... maar kiest onvoorwaardelijk partij voor de jongens kleinschalige, prachtige eh, film scheert langs thema's als klassenverschillen. En, eh, eh, maar registreert vooral menselijk gedrag. Duurt 85 minuten, beetje kort. Maar zeker de moeite waard. En is deze week in een tal van theaters gaan draaien. Laatste nummertje, Tribe. ritme van Zandvoort. Ja, je luistert naar CFM Cinema. Mijn naam is Auko en uh, we draaien filmmuziek. En eh, we draaien af en toe ook cultfilms. En de cultfilm die ik nu heb klaarstaan is One From The Heart. Muziek van Tom Waits en eh, even kijken wie, wie daar nog meer in meedeed. Want dan moet ik eens even goed kijken, want dat zie ik niet zo gauw. Ja, ook Crystal Gale natuurlijk. Wat een combinatie, Tom Waits en Crystal Gale. Mooie muziek, ik zal zo iets over het verhaal vertellen. Maar ik begin met een nummertje van Crystal Gale. Is there any way out of this dream? I can clearly see nothing is clear. I keep falling apart. I can possibly be. Is there someone else? film uit 1982 alweer. Geregisseerd door Francis Ford Coppola. Las Vegas, het is de 4e juli. En vandaag is eh, de dag dat het vijf jaar geleden is dat Henk en Franny zijn gaan samenwonen. Ze waren van plannen te vieren, maar in plaats daarvan maken ze ruzie. Ze gaan uit elkaar en in no time ontmoet Franny een hoffelijke uh, eh, zanger-ober... terwijl Henk een mooie circusartiest ontmoet. Tijd om erachter te komen waar de relatie van Franny en Henk nu echt van gemaakt is. Ja, een cultfilm, mooie muziek. Nog een nummertje. One from the Heart. Oh ja, die rokerige stem is natuurlijk Tom Waits, hè? En Crystal Gale. the it's pour myself a dream. It's got to be love. I've never felt this way. adjustment on the convertible. This one's bijzonder film, bijzondere soundtrack. En het laatste nummertje, dat dacht ik uit mijn hoofd, Presence heet. Dat gebruik ik wel eens in kerstproducties. Een nummertje van één minuut. Eh, One from the Heart. Mooie film, een mooie soundtrack. Eh, dan kom ik bij de volgende soundtrack die de moeite waard is. The Weeping Meadow. The Weeping Meadow. Van Eleni Karantou, een, een Griekse componiste. The Weeping Meadow. nummer wat ik uit deze soundtrack pak, dat is Young Man's Theme. En dat komt allemaal uit The Weeping eh, Meadow, een film uit 2004. Eleni Karandrou. Griekse componiste. Eh, dat is prachtige muziek natuurlijk. Dit is ZFM. En dat brengt ons bij een film die heet Abraham Lincoln Vampire Hunter. En die is dinsdagavond 23 mei, morgenavond om half elf op RTL 7 te bewonderen. En daar is de muziek van eh, Henry Jackman. En dit is het eerste nummertje, Childhood Tragedy. Abraham Lincoln Vampire Hunter eh, film, middelmatig film. nou, muziek is van Henry Jackman is ook niet echt super. Dus als je hem, eh, je kan hem overslaan en dan mis je niet zo gek veel. Dat geldt niet voor de volgende film. Dat is film Ex Machina. Daar zit een heel mooi nummer in. Out heet dat nummer. En dat is van Ben Salisbury en eh, Geoff Barrow. Ex Machina is een science fiction film. Die is vrijdag 26 mei op televisie. Engelse film. En die is zeker de moeite waard. En daarvan een prachtig nummer, Oud. muziek uit film eh, eh, Ex Machina. Eh, dan kom ik bij een film van Philomena. Een film over een dame die ooit een baby heeft gekregen... en die baby heeft aangeboden in een klooster in Ierland... en dan op zoek gaat naar waar, dat baby, waar die baby gebleven is. Muziek van Alexandre Despla. Philomena. Alexander Desplan, groot componist eh, uit de film Philomena. En nog één nummertje van Parallel. we zitten een beetje in het eh, Alexandre Despla hoekje. Want ook de volgende soundtrack is van zijn hand. En dat is een fantastisch mooie film. De film wordt 26 mei vrijdag aanstaande om eh, eh, kwart over tien op Canvas gedraaid. De film heet De Rui Edoth. Doth. een prachtige film. Eerst wat muziek en dan zal ik het verhaal vertellen. Alexandre Despla. het verhaal. Het gaat over... Eh, een, ja, het is een magnifiek melodrama over een arme krachtpatser... gespeeld door eh, Matthias Schoenaerts... die een ongewone relatie begint met de orkaantrainster... die tijdens een wildwatershow beide benen verloor. Gespeeld door eh, Marion Cotillard. In handen van een mindere regisseur zou dat een tenenkrommende sentimentele film opleveren. Audiard is een meester in het combineren van de harde werkelijkheid met poëtische beelden. Het is echt een prachtfilm die eh, zeker de moeite waard is om te kijken. Ik zou zeggen, we draaien nog een klein stukje uit een muziekje. Naissance de l'amour. zeker de moeite waard. Kijken dus. Een film die nog in de bioscoop draait. The Beauty and the Beast. De, de speelfilmeditie. Dus geen tekenfilm. Daar zit ook aardig muziek in. Onder andere van Emma Watson. Belle. town. It's a quiet village. Every day, like the one before. Little town full of little people. Waking up to Bonjour. Bonjour. Bonjour. There goes the baker with his tray. The same old bread and rolls to sell. Every morning just the same since the morning that we came to this poor provincial town. Good morning, Belle. Good morning, Monsieur Jean. Have you lost something again? Well, I believe I have. The problem is I, I can't remember what. <laughs> oh well, I'm sure it'll come to me. Where are you off to? To return this book to Père Robert. It's about two lovers in fair Verona. Sounds boring. Look, there she goes, that's going strange, no question. Dazed and distracted, can't you tell? If a part of any crowd, cause her head's up on some cloud. No denying she's a funny girl, that bell. Bonjour, good day, how is your family? Bonjour, good day, how is your wife? I need six eggs, that's too expensive. There must be social life. Ah, if it isn't the only bookworm in town. So, where did you run off to this week? Two cities in northern Italy. I didn't want to come back. Have you got any new places to go? I'm afraid not. But you may reread any of the old ones that you'd like. Your library makes our small corner of the world feel big. Bon voyage! There she goes, the girl is so peculiar. I wonder if she's feeling well. With a dreamy far off look and a nose stuck in a book, what a puzzle to the rest of us is Belle. after three. Now it's no wonder that her name means beauty. Her looks have got no parallel. But behind that fair facade, I'm afraid she's rather odd. Very different from the rest of us. She's nothing like the rest of us. Yes, different from the rest of us Look at her, LeFou my future wife. Belle is the most beautiful girl in the village. That makes her the best. But she's so well read, and you're so athletically inclined. Yes. But ever since the war, I felt like I've been missing something. And she's the only girl that gives me that sense of. Mm, je ne sais quoi? I don't know what that means. Right from the moment when I met her, saw her, said, She's gorgeous, and I fell. Here in town, there's only she who is beautiful as me. So I'm making plans to woo and marry Belle. Upschi. Ten yards. One pound. Excuse me. I'll get the knife. Please let me through. This bread. Fish. It's stale. They smell. Adams' mistake. Woman, you must be more than this provincial line. Just watch, I'm going to make Mel. Ja, overweldigende muziek uit de film The Beauty and the Beast natuurlijk. Dit werd gezongen door Emma Watson en de muziek is gecomponeerd door Alan Menken. Eh, dit is de, instrumentaaltje. Disney-films hebben altijd een geweldige soundtrack. Dat geldt ook weer voor deze van The Beauty and the Beast. Dit is natuurlijk een heel bekend nummertje. het zit weer op, dus uh, het is alweer voorbij. Twee uurtjes. Je hebt geluisterd naar de CFM Cinema. Mijn naam is Alcon B. En we draaien film muziek. zat van alles bij. Zelfs de film en Zon zelf zat er in het eerste film van het eh, tweede uur. Little Man, nieuwe film. One from the Heart, cultfilm. The Weeping Meadow, Griekse uh, filmmuziek. Eh, Ex Machina. De Rouille Doth. Ja, prachtige films. En veel films op televisie deze week, hè? Ik zou zeggen, maak er een mooie filmweek van. Geniet ervan. Alhoewel, met dit weer is het ook lekker om buiten te zitten. Vanavond misschien een beetje fris. Maar misschien krijgen we net zo'n mooie avond als vorige week woensdag.